en heeft meer dan 70 jaar op het podium gestaan... In 1953 maakte ze haar eerste plaatopnames. Ze kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder de titel Europe's First Lady of Jazz en een zestal Edisons. Ze bleef tot het laatste optreden. Drie weken geleden nog stond ze na vier maanden afwezigheid vanwege een heupoperatie op het podium in een uitverkochte jazzclub in Amsterdam. Ze zou op 1 september als eerste jazzzangeres optreden in Paradiso. Enkele dagen geleden kreeg ze een hersenbloeding. Daarna is ze niet meer bij bewustzijn geweest, zegt haar PR-manager. Rita Reis was 88 jaar. Israël laat op korte termijn ruim 100 Palestijnse gevangenen vrij. Het kabinet van premier Netanyahu heeft dat besluit genomen... in aanloop naar nieuwe onderhandelingen met de Palestijnen over vrede. Buiten het gebouw waar de regering vergaderde... werd door honderden mensen gedemonstreerd tegen de vrijlating van de Palestijnen. Het vredesoverleg begint overmorgen... En daarmee komt een einde aan een periode van bijna drie jaar... waarin geen sprake was van toenadering of diplomatieke overleg. De Rotterdamse brandweer heeft met speciale beschermende chemiepakken een man uit zijn huis gehaald. Volgens RTV Rijnmond moest de man naar het ziekenhuis en was hij te dik om zelf naar buiten te komen. Omdat de man en zijn woning erg vies waren, besloot de brandweer voorzorgsmaatregelen te nemen. Brandweerlieden gingen daarom met de speciale pakken de woning in Rotterdam-West binnen. De grote prijs van Hongarije is gewonnen door de Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton. De 28-jarige Hamilton startte in Budapest vanaf pole position... en finishte op ruime afstand van de nummer 2, Kimi Raikkonen. De leider in de stand om het WK, Sebastian Vettel, werd derde. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Met de meeste zon in het westen. Het is 20 tot 25 graden. De kans op een bui wordt in het zuidoosten snel kleiner... waarna het vanavond overal droog blijft. Vannacht en morgen overdag kan er opnieuw een enkele bui vallen. Bij geregeld zon wordt het morgenmiddag ongeveer even warm als vandaag. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A6 van Lelystad naar Amsterdam. Voor de Hollandse brug 6 kilometer.